1 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat er niet alleen statiegeld op petflesjes komt... maar ook op blikjes. De verpakkingsindustrie moet binnen twee jaar 90% van de plastic flesjes opnieuw gebruiken. Anders komt er statiegeld op. Dat is de afspraak die staatssecretaris Van Veldhoven met de industrie heeft gemaakt. In die afspraak staat nog niets over blikjes. De Kamer is daarom bang dat fabrikanten massaal overstappen op blikjes die ook slecht zijn voor het milieu. Daarom wil de Kamer dat in 2022 ook blikjes statiegeld krijgen. Een tbs'er uit de Nijmeegse pompenkliniek is vandaag tijdens een onbegeleid verlof om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Plasmolen, Limburg. De man botste met zijn auto frontaal op een vrachtwagen. De politie denkt dat het zelfmoord was. De 48-jarige man was veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs nadat hij in 2003 zijn vrouw had doodgestoken. De pompenkliniek kwam vorige week al in het nieuws... na de ontsnapping van een veroordeelde zedendelinquent. Die werd in Parijs opgepakt. De afsluitdijk is in beide richtingen dicht vanwege een spoedreparatie. Bij het aanbrengen van damwanden voor de aanleg van een gemaal... is een verzakking ontstaan bij Den Oever. Het werk maakt deel uit van de renovatie van de afsluitdijk... De snelweg A7 is tot vanochtend 6 uur afgesloten. En voor het eerst in 40 jaar zijn er weer vrouwen aanwezig geweest... bij een voetbalwedstrijd in Iran. Voetbalbond FIFA heeft Iran verplicht om vrouwen toe te laten bij wedstrijden. En gisteravond zaten er zo'n 4000 Iraanse vrouwen op de tribune in Teheran... bij het duel tussen Iran en Cambodja. Ze zaten strikt gescheiden van de mannen... maar zagen de Iraniërs winnen met 14-0. Het weer. Het is bewolkt en vannacht gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. De komende dag wordt herfstachtig met veel regen en ook wind. Vooral aan de kust. En het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht.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 Disjockeys H est de retour. C'est de retour. uh, We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent veel meer nodig Want wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen Toen dacht ik dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen En laat ik je niet zien, want dan zal ik je moeten slopen Maar even serieus, ik heb gewoon een keus Ik ben in brakke put aan de batido's met een vluchtje En het zand kruipt tussen mijn tenen ik wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent stappen in het paradijs Zolang we samen zijn Ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn Ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed Ga Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart op strand in Curaçao. We genieten van de zon en de wiet loopt in mijn long. Alright now. Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent. morgen nog herkent she wanted. So that car that gave problems. I'm just curious, honest. you why I've been calling. Like I got Yeah, we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be?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 invita a tu amiga a la Juana. A que fumemos como fumamos en la juana Siempre andamos positivo. Esa es la forma en que vivo, activo. Que se joda que no estoy lo mismo. Yo disfruto mientras siga vivo. Di que a savage.